11 miljard daarvan met de mobiele telefoon. Het weer bewolkt, in het zuiden lokaal nog mistig. Vanmiddag vrij veel bewolking, alleen in het noordoosten periode met zon. Tegen de avond kan het in het zuiden wat gaan regenen. Het wordt vandaag zo'n 19 graden.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 Dat is een tiende meer dan in februari. Het Europees Bureau voor de Statistiek, Eurostat, meldt dat de werkloosheid het laagst is in Nederland, 4,1 procent. In Spanje is de werkloosheid het hoogst, 20 procent. In Duitsland is het aantal werklozen iets sneller gedaald dan verwacht. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties komt vanmiddag in Genève bijeen in spoedberaad over de Israëlische actie tegen een konvooi met hulpgoederen voor de Gazastrook, waarbij zeker tien doden vielen. De VN-veiligheidsraad heeft al de actie veroordeeld en roept op tot een onafhankelijk onderzoek. De in beslag genomen schepen moeten worden vrijgegeven en de bemanning moet direct door Israël worden vrijgelaten, zegt de Veiligheidsraad. Nabestaanden van de vliegram bij Tripoli krijgen 20.000 euro schadevergoeding. Dat geld is bedoeld om lopende zaken te dekken. De vliegmaatschappij Afrikia Airways zegt dat de vergoeding niet moet worden gezien als een schuldbekentenis, omdat nog niet vaststaat wat de oorzaak van de ramp is. Bij het vliegtuigongeluk vielen 103 doden, onder wie 70 Nederlanders. Inwoners van de Gelderse plaats Kootwijkerbroek zijn gisteravond achter vier jongeren aangegaan die een man van 75 hadden mishandeld. De jongens tussen 16 en 20 jaar waren er vandoor gegaan nadat ze de man van zijn brommer hadden geslagen en de caravan waarin hij woont hadden bekogeld met stenen. Een paar buurtbewoners schoten te hulp en reden de verdachten met twee auto's klem. De politie heeft de jongens opgepakt. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Nederland had vorig jaar per hoofd van de bevolking de meeste huishoudens met breedbandinternet ter wereld. In 2009 werd de 6 miljoenste breedbandaansluiting tot stand gebracht.